Freddy van met het NOS-journaal. De Franse politie heeft bij een inval in een woning in Béziers vijf vrouwen opgepakt. Die worden verdacht van het plannen van een terroristische daad in Montpellier, melden persbureaus. Volgens de burgemeester wordt met name één vrouw van 18 ervan verdacht dat ze een aanslag wilde plegen volgens onbevestigde berichten op een kerk. De andere vrouwen zijn haar moeder en drie zussen. Een van de twee presentatoren van kro en CRV van de talkshow Op1... heeft vanmiddag via Instagram laten weten dat ze vanavond niet zal presenteren. Talita Musse zegt dat de omroep voorwaarden stelt die botsen met haar waarden. De omroep reageert niet inhoudelijk, maar zegt dat Musse's deelname aan Op1... in goed overleg met de presentatrice is beëindigd... vanwege recente politieke activiteiten. Dat is mogelijk een verwijzing naar een volksberaad dat Musse aankondigde op Twitter. Sven Kokkelman presenteert de uitzending vanavond in zijn eentje. In Myanmar is gedemonstreerd met paaseieren met leuzen tegen het militaire regime. Sinds de staatsgreep van 1 februari worden demonstraties door het leger gewelddadig neergeslagen. Inmiddels zijn al meer dan 550 mensen doodgeschoten. En Ajax heeft met moeite gewonnen van Herenveen. Het werd uit 1-2. PSV won in Eindhoven met 3-0 van Heracles... en heeft daarmee op doelsaldo AZ weer van de tweede plaats verdrongen. Utrecht heeft vanmiddag tegen ADO Den Haag 4-1 eh, gespeeld. En eerder vanmiddag won Feyenoord thuis van Fortuna Sittard met 2-0. Onderin het rijtje heeft FC Emmen met 3-1 gewonnen van RKC Waalwijk... en staat nu niet meer onderaan. Het weer. Vannacht gaat het regenen, komt er steeds meer wind. Morgen noordenwind met buien, met kans op hagel, natte sneeuw, onweer en windstoten.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 Baby, you're a perfect 10. 6.9 fit inside my life stappen die je neemt, ha? Huh? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha? Huh? Jij kan het wel alleen. En ben je zeker voor je keuze nu?